Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de nieuwe regels voor ZZP'ers. De fracties hadden maandenlang kritiek op de plannen van staatssecretaris Wiebes... maar nu is een meerderheid toch om. De regels houden onder meer in dat de VAR-verklaring verdwijnt. In plaats daarvan komen er voorbeeldcontracten tussen ZZP'ers en opdrachtgevers. De Belastingdienst kan zo beter controleren of iemand echt ondernemer is... en geen verkapte werknemer. De Eerste de Kamer stemt volgende week dinsdag over de wet. Het college van Geldermalsen heeft een motie van wantrouwen overleefd. Gisteravond bood de burgemeester haar excuses aan voor de communicatie rond de komst van een mogelijk asielzoekerscentrum. Inwoners werden daar volgens haar te laat bij betrokken. Toen het plan in december bekend werd, braken er hevige rellen uit. Voorlopig worden er geen vluchtelingen opgevangen in Geldermalsen. Denemarken blijft het minst corrupte land ter wereld, blijkt uit een lijst van anticorruptieorganisatie Transparency International. De meest corrupte landen blijven ook hetzelfde, met Somalië en Noord-Korea helemaal onderaan. Nederland staat op nummer 5 in de lijst. In Dorp in Zuid-Holland heeft een grote brand gewoed in een hotel- en wokrestaurant. Toen het vuur uitbrak waren er nog tientallen mensen binnen, maar iedereen kon op tijd wegkomen. Iemand die rook had ingeademd is ter plekke behandeld. De tenniswereld begint een onafhankelijk onderzoek naar zichzelf. Dat hebben officials bij de Australian Open in Melbourne bekendgemaakt. De eigen anticorruptie-eenheid, de Tennis Integrity Unit, lag afgelopen week onder vuur... omdat hij niet genoeg gedaan zou hebben tegen matchfixing bij tenniswedstrijden. 16 oud-tennissers uit de top 50 van de wereld zouden bij verdachte praktijken betrokken zijn geweest. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen.